Velden met het NOS-journaal. Unilever heeft bijna overeenstemming over het onderbrengen van zijn voedingsmiddelentak... met merken als Knor en Calvé bij een ander bedrijf. Er zijn gesprekken gaande met de Amerikaanse specerijenproducent McCormick... en de deal komt mogelijk vandaag al rond, zegt Unilever. Eind vorig jaar splitste het bedrijf ook zijn ijsdivisie al af via een beursgang. Door meer afstand te nemen van de voedingstak wordt Unilever steeds minder Nederlands. Zes jaar geleden koos het Nederlands-Britse bedrijf ervoor zich formeel te vestigen in het Verenigd Koninkrijk. Alleen de voedingsmiddelentak had zijn hoofdkantoor nog in Rotterdam. In Zuid-Libanon zijn gisteren zeker vier Israëlische militairen gedood. Dat zegt het Israëlische leger dat in Zuid-Libanon is binnengevallen. Premier Netanyahu heeft gezegd dat Hezbollah volledig moet worden uitgeschakeld. In het grensgebied tussen Israël en Libanon wordt hard gevochten... maar ook burgerdoelen worden aangevallen, ook in Beirut. In totaal zijn er in Libanon sinds begin maart al meer dan duizend doden gevallen. 1 miljoen mensen sloegen op de vlucht. In Friesland doen dit jaar 200 leerlingen eindexamen in het vak Fries. Dat is een record, zegt onderwijsorganisatie CEDIN. Dit jaar waren er 14 scholen die het vak aanboden tegen 10 vorig jaar. Dit jaar besloot de provincie Friesland dat alle kinderen die in Friesland op school zitten Fries moeten leren. Dat gaat na de zomer in en scholen krijgen tot 2030 om het onderwijs daarop in te richten. In de Keukenhof in Lisse worden de bloemen ingezegend die dit weekend op het Sint-Pietersplein in Rome zullen staan. De zegening wordt gedaan door de Rotterdamse bisschop van de Hende. Het gaat om duizenden snijbloemen als rozen en chrysanten en om de bloeiende bloembollen als tulpen, narcissen en hyacinten. De traditie om Nederlandse bloemen voor de paasmis naar Rome te sturen... ontstond 40 jaar geleden na het pausbezoek aan Nederland. Of de nieuwe paus Leo, net zoals zijn voorgangers Nederland... zal bedanken voor de bloemen, is nog niet bekend. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het oosten is er kans op een bui en het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Op meerdere wegen wordt nog wat langzamer gereden, maar de spits is nu officieel voorbij.